van de Boliviaanse luchtmacht is vrijdag neergestort in een drukke straat in de stad El Alto, net naast de hoofdstad. Het toestel vervoerde bankbiljetten. 15 mensen kwamen om het leven en zeker 30 raakten gewond. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers inzittenden van het vliegtuig zijn of mensen die op straat stonden. De Amerikaanse zanger en songwriter Neil Sedaka is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij werd bekend in de jaren 60 en 70 met hits als Oh Carol, Calendar Girl en Breaking Up Is Hard To Do. Sedaka schreef ook liedjes voor anderen, waaronder Love Will Keep Us Together. Hij trad tot ver in zijn 80ste nog op en was een inspiratie voor miljoenen fans wereldwijd. De Verenigde Staten hebben steun uitgesproken voor Pakistan, dat vrijdag een open oorlog verklaarde aan de Afghaanse Taliban. Pakistan heeft het recht om zich te verdedigen tegen aanvallen van de Taliban, zegt het Amerikaanse ministerie. Er vielen bij luchtaanvallen deze week 274 doden. Het Rode Kruis heeft bezorgdheid geuit over de opgelopen spanningen. Voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn in zes gemeenten levensgrote standbeelden onthuld van lokale mensen. Op die manier wil het ministerie aandacht vragen voor de verkiezingen op 18 maart. De standbeelden zijn geplaatst in onder andere Almere, Enschede en Schiedam. Met de standbeelden van de gewone stemmer wil het ministerie laten zien dat iedere stem belangrijk is. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig, maar vanuit het westen wordt het op steeds meer plaatsen droog. De minimumtemperatuur ligt rond de 9 graden. Overdag gaat het regenen, tussendoor is er af en toe zon en dan wordt het 9 tot 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws. It's a mess, cause you got me growing taller every day. We're giants. make me what I never was. You built me up from nothing into something. Yeah, something from the dark. music. Q music. Q sounds better with you. Better with you. op een terras ergens in Frankrijk in de zon.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 I can hear those footsteps closing in. This starts about to run, and I've hit this line a thousand times. God, I hope this is the one. And I don't even want you back, even though you're all I have. I'm a deucer, I can do so.